en luiden, de schapperen in de wind. Laat ons heden zeker pralen, kom laat ons jullen blij gezin. Laat de muzikanten spelen, wij volgen waar ons op. terug van onze voetbalvelden. Oh Julius, oh Julius, zou u steeds roemen. Als de westen van het land, als echte kampioenen. Ik heb hoera voor onze kampioenen. spelen al een feest en jij om de meest. Een kampioen als eerste is er nooit.